Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het spookte gisteravond en vannacht in het land. Storm Connell trok over en zorgde op meerdere plekken voor problemen. In Lochem in Gelderland kwam een vrouw van 19 om... doordat er een boom omviel. En in Leiden werd een woonboot tegen een brug geblazen. In het oosten van het land hadden ze ook last van de storm, zegt de brandweer daar. Het waren voornamelijk meldingen van bomen over de weg... Eh, die echt eh, de weg belemmerden op gevaarlijke eh, situaties... donkere straten of in bochten lagen. Ja, dan is het wel zaak om ze op te ruimen. We zijn enorm druk geweest, van melding naar melding gereden... echt in, het hele, in de hele regio van ons. Uiteindelijk is het het is gelukt om alles op te ruimen. Van tevoren hadden meerdere veiligheidsdiensten opgeroepen... om alleen bij spoed 112 te bellen. De man die in Rotterdam eerder deze maand een stoeptegel op zijn hoofd kreeg... is ontslagen uit het ziekenhuis. Dat zegt zijn halfzus. De man lag bij de ingang van een museum toen een ander een tegel op zijn hoofd gooide. Er is iemand opgepakt in Frankrijk. Die man wordt ook verdacht van moord met een stoeptegel op een Franse dakloze. En PVV-staatssecretaris Vicky Maier raakt mogelijk haar diploma kwijt. BNR gooide haar scriptie door een speciaal programma... en daar kwam uit dat de helft van de bijna 70 pagina's... bijna woord voor woord zijn gejat. Dat is plagiaat en dat mag niet. Maier zegt dat het al een tijd geleden is dat ze studeerde... en is zich van geen kwaad bewust. En PSV heeft gisteren op spectaculaire wijze gewonnen van Shakhtar Donetsk. De ploeg uit Eindhoven stond in de 87e minuut 2-0 achter... maar wist vervolgens in 8 minuten tijd drie keer te scoren. Dankzij twee doelpunten van Tilman en een goal van Pepi... eindigde de wedstrijd in 3-2. Trainer Peter Bos is hartstikke trots. Tegen een goede ploeg, hè, want dat moeten we niet vergeten... dat dat geen koekenbakken zijn. En dan hoop je op een snelle aansluitingstreffer... want 2-0 is toch een behoorlijke achterstand. Hoewel we gisteren natuurlijk gezien hebben dat dat niet gelijk het einde hoeft te zijn. Ja, en dan moet je natuurlijk ook het nodige geluk hebben. Hè. Ik was heel eerlijk tijdens de wedstrijd al met een puntje tevreden geweest. Maar als het er dan drie worden, dan moet je je erg gelukkig prijzen. PSV staat nu op acht punten in de Champions League. En als dat zo blijft, kunnen ze zich plaatsen voor de volgende ronde. Het weer nog een prima dagje. Wolken, maar ook behoorlijk wat zon en bijna overal droog. Alleen in het noorden en zuiden kan een enkele bui voorkomen. Het wordt vandaag rond de 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzaam maar zeker op gang. Dat merk je onder andere op de N305 vanuit Dronten naar Almere. Vanaf Zeewolde langzaam rijden tot aan de A27. Een file van 2 kilometer waar je 10 minuten langer over doet.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 Volgens Omroep Gelderland hoefde niemand naar het ziekenhuis. In de Champions League heeft PSV thuis gewonnen van Shakhtar Donetsk met 3-2. 10 december is de volgende wedstrijd, dan spelen ze uit tegen het Franse Brest. Het weer in het noordoosten nog even veel wind.